Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland levert voorlopig geen F-16's aan Oekraïne. Daar is op dit moment op geen enkele manier sprake van... zei premier Rutte op een persconferentie met de Franse president Macron. Macron is nu in Den Haag voor overleg. Verschillende westerse landen hebben de laatste tijd toegezegd... tanks te leveren aan Kiev. President Zelensky vroeg vorige week om gevechtsvliegtuigen... maar zowel Rutte als Macron reageerden daar vanavond terughoudend op. Ook de Amerikaanse president Biden maakte gisteravond bekend geen F-16's te leveren. Philips gaat snijden in de staffuncties op het hoofdkantoor en in de onderzoeksteams. Topman Jacob zegt dat het bedrijf zich veel meer moet richten op de veiligheid en kwaliteit van de producten. Philips is in de problemen gekomen door onder meer de grote terugroepactie van apneuapparaten. Vandaag werd bekend dat het bedrijf afgelopen jaar een verlies leed van 1,6 miljard euro. En dat er meer dan 6000 ontslagen vallen. Bij een steekpartij in een metrostation in Brussel zijn drie mensen gewond geraakt. Eén persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de Vlaamse omroep VRT. Getuigen zeggen dat de man verschillende mensen aanviel met een mes. De aanvaller kon snel worden gepakt. Hij stond niet op de opsporingslijsten, maar heeft mogelijk psychische problemen. Metrostation Schuman ligt bij het hoofdgebouw van de Europese Commissie. De topman van het Chinese techbedrijf TikTok gaat in maart naar Washington. Een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden wil dan van hem weten hoe het zit met de privacy van de Amerikaanse gebruikers, de beveiliging van verzamelde data en ook of de Chinese regering daarbij kan. De app heeft in de VS meer dan 100 miljoen gebruikers.